Weet je, ik wil zeggen nog iets. En wat ik zeg zal niet ben verliefd, nog meer dan altijd. Ja, ik weet het alles voor niet. En dat ik kan op nergens wachten, maar liefde is zo scherp als een spier. En ik ben verliefd, nog meer dan altijd. Nacht heb gebracht met je liederen. Ik vergis me niet zoals altijd. Dat is vreemd hoe ik zonder jou kon leven. Nu kan ik niets anders dan aan je lief schrijven. Weet je, ik wil zeggen nog iets. En wat ik zeg zal niet te lang zijn. Mijn liefde is zo scherp als een spiet. En ik ben verliefd, nog meer dan altijd. Ja, ik weet het alles voor niet dat ik kan op nergens wachten, maar liefde is zo scherp als een spier. En ik ben verliefd, nog meer dan altijd. Liggen mezelf, dat doet me pijn. Ik zou dat met iets willen ruilen, dat zal nooit misschien afgelopen zijn. Alles is voor niets en huilen, huilen. Weet je, ik wil zeggen nog één. En wat ik zeg zal niet te lang zijn. Mijn liefde is zo scherp als een spier. En ik ben verliefd, nog meer dan altijd. Ja, ik weet het alles voor niets. En dat ik kan nog nergens wachten. En ik ben verliefd, nog meer dan